Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht slapen, hartkloppingen en vooral heel veel stress. Veel Rotterdammers hebben last van alle explosies in hun stad. Dit jaar zijn het er al meer dan 60 geweest, vermoedelijk door drugsbendes. Mensen kloppen daarom aan bij slachtofferhulp het gebeurt keer op keer. En dat roept iedere keer bij de mensen die het al meegemaakt hebben herinneringen op. En eh, dat maakt de verwerking natuurlijk wel moeilijker. De politie in Rotterdam doet er ondertussen alles aan om de aanslagen te stoppen... maar toch vinden ze nog regelmatig plaats. In Oekraïne zijn zeker zeven mensen vermist na de verwoesting van een stuwdam. Gisteren waren er explosies bij die dam die daarna doorbrak. Duizenden mensen zijn gevlucht voor het water. En Ramstein komt met een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van zanger Til Lindeman. Afgelopen dagen vertelden meerdere vrouwen dat ze tijdens shows van de band... werden uitgekozen om na afloop naar de backstage of een after te gaan... dat ze daar dan verdovende middelen kregen. Sommige vrouwen zouden tegen hun wil seks hebben gehad. De band gaat het dus onderzoeken, zegt een Duits persbureau. Amsterdammers houden wel van veel en lang douchen. Ze gebruiken namelijk gemiddeld veel meer water dan de rest van Nederland. Blijkt uit onderzoek van het CBS. Dit soort uitspraken zal je in Amsterdam dus niet snel horen. Wanneer heb je voor het laatst gedoucht? <laughs> Ik denk van de zaterdag. Dus, maar nou ja, goed. kan ik uitruiken. <laughs> Ter vergelijking, een Amsterdammer spoelt 60,1 liter per dag door het doucheputje... terwijl het gemiddelde gebruik in Nederland op 46,2 liter per dag blijft steken.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 De song die je hoorde is net uit. De muziek was er al, maar Elvis heeft het nooit meer in kunnen zingen. Nu neemt Bouke de taak op zich. Fire Down Below. Ook nieuw van de Mavericks met Tonight is the Night. broken Sterren van toen. van de tien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, er net tussenin. Te groot voor de pop, te groot voor de mens. Te klein voor de lief, te klein voor de kind. Met een glimmende neus en met knokige knietjes en in een dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van dertien, vlak voor het begin. Meisjes van dertien, de net tussenin. Hebben van die dromerige kopjes hebben van dat dunne steile haar. Willen niet meer samen met de jongens. Willen nou alleen nog met elkaar. Giechelen bij de naam van het onbereikbare idool. Giechelen om hun vader en de leraren op school. Giechelen van ongemak en giechelen van spijt. Giechelen zich een weggetje naar een betere tijd. Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, de net tussenin. Te groot voor de poppen, te groot voor de merel te klein voor de liefde, te klein voor de kerels. Nog nergens een vrouw, ja van boven voorzichtig. Maar verder nog nergens, nog te dun en te spichtig. Meisjes van dertien, droom er maar van. Meisjes van dertien regel maar aan. Zijn familie laat weten. We zijn intens verdrietig, maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend. Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen. Rest in peace, Paul van Vliet. soms van die akelige dagen Dat alles met te groot wordt en te veel En wat ik aangehaald heb kan ik slecht verdragen en alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker. Dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets Veilig achterop, bij vader op de fiets. ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Zo'n zeurig gevoel van droevigheid. En dat verlangen, dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer Die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen Kan ik nou vandaag niet weer eens even in een stoel Veilig achterop, bij vader op de fiets Vader weet de weg en ik weet nog van niets Veilig achterop, ik ben niet alleen Vader weet de weg vader weet waarheen, ik weet nog hoe het rook. Ik weet nog hoe het was, met mijn armen om me heen, mijn wang en zijn jas. Vader weet de weg, en ik weet nog van niets, veilig achterop bij vader op de fiets. is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen. Op onvoltooid verloren dagen. Door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken. Zoveel waarheid nog ontdoken. En het heeft zo voor de hand gelegen bij jullie bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt. Stilgesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven. Door jullie en door mij. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen, stille drift, verdrukt verlangen bij jullie en bij mij. Zoveel grond nog niet ontgonnen, zoveel plannen niet begonnen die geen antwoord kregen van jullie, nog van mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen, wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewacht gesust en zoet gekust. Afgeschoven, weggewoven. Door jullie en door mij. Wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld. Doorgeschoven, weggewoven door jullie Warm aanbevolen. Drie country songs die alleszins de moeite waard zijn. William Beckman met Danced All Night Long. Morgan Wade met Suspicious Minds. En Jared Sterrett en The Hired Guns in samenwerking met Flaco Jiménez in Devil of Del Rio. In town of Acuna, Coahuila. I was down at the bar drinking beer and tequila. It was then when I saw the most beautiful senorita walk on through the door. She had a pretty red dress on and a rose in her hair. Every man in the room could not help but stare. Was convinced it was love at first sight I swear I knew I'd have to ask her to dance So we danced, we danced all night long We romanced Song after song danced all night long. She asked me como te llamas, and I told her my name. She said es un gusto conocerte, and I told her the same. I guess George Strait was right when he said Mexico's to blame. Cause this woman stole my heart right out my chest. When we danced, we danced. song. Yeah, we danced, we danced all night long. Yeah, we did, song after song. We danced all night long. I'll play that song, boys. each song played, we held each other close. Still we danced and we danced till the bar had to close. I looked down at her and said, come on babe, vamonos. And the two of us walked away hand in hand. After we danced Triple play, triple play, triple play. In this town made of crystal, carry your pistol everywhere you go. Cause around every corner, you sure to find the devil of Del Rio. old comes to the carga su pistola a donde quiera que va. En cada esquina ella está, el diablo de Del Río. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. see it all before my eye. Well, Louisiana, a big cafe and a bottle full of rye. Down the Bay of Mexico, beans and rice to soothe my taste. vond is op 96-jarige leeftijd overleden. Ik had ooit bijna een ontmoeting met hem die op het laatste moment niet doorging, omdat hij een keelontsteking had. Het concert toen in Hooi werd ook afgelast. Ik heb hem een keer of zes live gezien en dat waren geweldige ervaringen. Ook zijn activiteiten buiten de muziek hebben mij veel gedaan. Round the Bay of Mexico stamt uit zijn beginperiode. Michael Rode Ashore is al van veel later en Skin to Skin samen met Jennifer Warnes kunnen we ons allemaal nog wel herinneren. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael rode the boat ashore, hallelujah. Michael row the boat ashore, hallelujah. Michael row the boat ashore, hallelujah. This old world's a mighty big place, hallelujah. It's got Satan all over its face, hallelujah. Jordan River is chilly and cold, hallelujah. But it warms the human soul, hallelujah hallelujah. So I could run for the shore, hallelujah. I could run for the shore, hallelujah. I could for the shore, hallelujah. I could run that for the shore, hallelujah. Did you hear what old Jonah said? Hallelujah. When the world thought he was dead Hallelujah I was taking me a ride Hallelujah In that big old whale's inside Hallelujah So Michael rowed the boat ashore Hallelujah Michael rowed the boat ashore Hallelujah Michael rowed the boat ashore Hallelujah Michael rode the border shore. Hallelujah. They put Daniel in the lion's den. Hallelujah. Then he walked right out again. Hallelujah. The reason them lions permitted that. Hallelujah. Was that Daniel had no fat. Hallelujah. So Michael rode the boat ashore. Hallelujah could row that boat ashore, hallelujah. I could row the boat ashore, hallelujah. I could row the boat ashore, hallelujah. They nailed Jesus to the cross, hallelujah. But his faith was never lost, hallelujah. So Christian soldiers off to war, hallelujah. Hallelujah. Oh, that line in Arkansas. Hallelujah. Like Joshua at Jericho. Hallelujah. Alabama's next to go. Hallelujah. So Mississippi, kneel and pray. Hallelujah. Some Summer buses on the way. Hallelujah. I'm the road, the boat ashore. Hallelujah. hello make me Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Triple play. Velen kennen Gordon Lightfoot meer om zijn songs dan om zijn eigen uitvoeringen. Hij was een integere songwriter die in Canada als een nationale schat gekoesterd wordt. Lightfoot bleef altijd in Canada. Zijn ster bloeide vooral in de jaren 70 toen hij negen albums opnam en zijn folkroots een beetje poppy arrangementen meegaf. Bob Dylan zei ooit als je Gordon Lightfoot een van zijn songs hoort zingen wil je dat hij nooit stopt. Alberta Bound was de eerste die je hoorde. An Early Morning Rain and If You Could Read My Mind behoren tot zijn bekendste. Onlangs overleed Lightfoot op 84-jarige leeftijd. pockets full of sand. I'm a long way from home. Lord, I miss my loved ones so. In The early morning rain with no place to go. Out on the runway number nine, Dick 707 said to go stuck here in the grass with a pain that ever grows. Now the liquor tasted good. Tot volgende week. Dag. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark chains upon my feet. You know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a baby paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come star who gets burned in a three-way split. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. The story always ends. that you left. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling age wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Colorado was cramped with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell they had a high five phone, oh boy, did they let it blare.